Trudy Vendrich met het NOS-journaal. De Libische opstandelingen willen, zodra ze de macht definitief in handen hebben, de orde in het land zo snel mogelijk herstellen. Vermoedelijk zullen ze daarbij gebruik maken. Dit is Helene de Geest bij de ANWB.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 Dan hebben we tenminste nog een beetje speelruimte. <laughs> Dan kunnen we in ieder geval vooruit. <laughs> Ehm, ja. Ja, nou, eh, van de piano van eh, Tom Turpin gaan we naar de piano van Pia Beck. Met een nummer waar zij natuurlijk in het genre waar zij heel bekend mee is geworden. The Third Man Boogie. einde hoorden we er nog een geweldig orkest achter. En dat klopt ook, want eh, er is een opname, dit is een opname van uh, Pia Beck waar zij zich omringt met eh, Nederlandse pareltjes. Klaas Wit, Bert toen wonen Bob Kaper, Herman Schoondewald, Peter Niewerf op de gitaar, Henk Haverhoek op de bas en Huub Jansen drums. De halve Dutch Winkelders ja, die zingt natuurlijk ook als entertainer. En samen met deze muzikanten is het goed te horen in het nummer What Does It Take? an earthquake to move a mountain takes a typhoon to churn up the sea But what does it take to make you take to me? It takes a heat wave to melt an iceberg It takes a blossom to bother a bee But what does it take to make you take to me? You can have the moon. Anything you say. Anything you say. Only say it While you were around? it takes a feather, feather. to knock me over. It takes a nitwit to tell you I'm free. Cause baby, I'm just your humble servant. Make Dixie Hold it right on the line Don't want nothing come betwixt me And that old home of mine I'm so tired and lonely Every hour seems a day For there's one and one only Understand can win ya I'll never I'm Coming Virginia. We zijn vandaag, eh, we zijn nu aangeland in een blokje waar uh, zangeressen elkaar opvolgen. Ik heb een eh, cd van een Franse groep Stop Chorus, Stop Chorus, Jazz New Orleans. En daar ehm, hoort u een Franse zangeres, I'm gonna sit right down and write myself a letter. En daar komt natuurlijk de prachtige zin in. It came, it came from you, it came from you. Stop chorus met I'm Gonna Sit Right Down. I'm gonna sit right down and write myself a that's a real bad sign Love is a stranger inside this heart of mine Catherine Russell. Uh, eh, zijn een beetje, stem. <laughs> Een beetje verrast. maar in het eh, blokje vocalisten eh, mag ze zeker niet ontbreken. We gaan dit blokje afsluiten met, met wie? Met David? St Stacey Kent. Het is een zangeres die heb ik al een aantal keer eerder gedraaid. Een, ik geloof een Engelse zangeres met een Franse vader. En daarom is haar Frans heel erg goed. we gaan luisteren naar Petit Rien. viendrai. je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens solo van Bernard Guibert. En dan nu naar iets heel anders. Tot nu toe hebben wij in dit programma allemaal eh, orkesten laten horen waar mooie arrangementen waren, waar ze ze met z'n allen producten brachten. En nu gaan we terug naar een, uh, een kleine stille ode aan eh, Duke Ellington, gespeeld door een duo, Mulgrew Miller op piano en Niels Henning Pedersen op de bas, de Deense, de Zweedse, Deense, de Scandinavische bassist, zou maar zeggen, die uh, ook al een jaar geleden overleden is. In een um, eh, hele mooi samenspel, de Sea Jam Blues. Getz en Chad Baker, twee giganten, samen in een live-opname in, het, eh, in Zweden opgenomen in 1983 met George Mraz op de bas, Victor Louis Trumps en Jimmy McNeely op piano. Wat ga jij laten horen? Ja, ik haal dus wel eens wat van eh, eh, YouTube. Ik draai wel eens wat van YouTube. En op YouTube zijn de mogelijkheden eigenlijk eindeloos. En nou, alles wordt erop gezet hele oude recordings zoals die uit 1903. Uh, eh, ja, nou, dat, dat soort dingen dat vind je niet meer op cd, maar dat vind je alleen nog... Eh, op YouTube. Op YouTube. En, ehm, en daar vond ik ook dus een, eh, een duet tussen Diana Shore en Pearl Bailey. en... eh is dat die opname waar ze elkaar uh, over troeven en waar ze uit gaan leggen wat de een zingt gaat de ander vertalen? Ja, precies, precies. Maar, eh, Diana Shore die zingt Mac the Knife en Pearl Bailey gaat eh, proberen. het is een beetje een comedy, een beetje, een beetje grappig bedoeld, maar ze gaat proberen te verklaren wat Diana Shore zingt. En het komt heel, goed over eigenlijk. En het zijn, allebei twee goede zangeressen, dus het is heel muzikaal. Ik ken deze opname, want het is een heel goed prototype van eh, eh, eh, improviseren ja, precies, ja. op het podium alle minuut. Ja. I don't know whether we ought to sing Mac the Knife, though. Well, oh, why not, honey? It's a great song. Well, I agree. I love the song, but my goodness, it's been done so much. Just because people, you know, they play it over and over again, they, they don't know, they're trying to figure out what it means. yeah, I'm with them. I don't know what it means either. Well, I tell you what, Donna, you sing it, uh -huh. and I'll explain it. You see, I belong to the teenage set. So oh, you do. All right, you better talk plain. Ready? Yep. Oh, the shark has what? Pretty teeth, dear. Uh-huh. And he shows them. How, Donna? Pearly white. That's my name, Pearly Me. What's the jackknife? Oh. Has McKeith. This man carries a weapon. And he keeps it. Where? Out of sight. Well, he's you scared of the law? When the shark bites. Percy Heath op de bas, Philly Joe Jones op de drums. Een opname uit 53. Dan gaan we nu naar eh, een gouden oude Jerry Mulligan met Chet Baker. Bernie's Tune. En met eh, het nummer Stormy Weather gespeeld door de jonge Duitse hammond Barbara Dennerlein. Die eh, samenspeelt met Friedrich Gulda op de piano. Gaan we afscheid nemen. David Habig en ik, wij vonden het leuk om vandaag uh, eh, ZFM Jazz weer voor u te mogen samenstellen. En we komen graag een volgende keer bij je terug met allemaal leuke, nieuwe, spannende en eh, interessante dingen. En wens u een hele fijne verdere dag. Er is van alles te doen in het dorp. Ik zag stalletjes, er zijn sculpturen. Uh, maak een rondje. Er is ook nog uh, Jazz in Haarlem, zijn we helemaal nog vergeten te melden. Maar dat gaan we natuurlijk niet, geen reclame voor maken, want onze Jazz in Zandvoort was natuurlijk veel leuker, al viel die in het water.